Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. President Irene nog niet is geweken. Hij benadrukt dat Amerikanen alert moeten zijn op overstromingen en stroomstoringen, ook al is Irene in kracht afgenomen. De storm heeft gisteravond de staat Vermont getroffen. Volgens de rampenbestrijding daar staan enkele kleine steden helemaal blank. Doordat tientallen elektriciteitsmasten zijn omgewaaid, zitten 4 miljoen huishoudens aan de oostkust de komende dagen zonder stroom. Het dodental door het natuurgeweld is inmiddels gestegen tot 20. Irene heeft in New York minder hard toegeslagen dan werd gevreesd. In laaggelegen wijken staan straten blank, maar dat leidt niet tot grote problemen. De 350.000 mensen die werden geëvacueerd kunnen weer naar huis. De orkaan Nannadol heeft Taiwan bereikt. Er zijn meldingen van zware regenbuien en windvlagen, maar over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Voor de komst van de orkaan heeft de regering duizenden inwoners in het zuiden en oosten van het eiland geëvacueerd. Daarbij werden tienduizenden militairen ingezet. De Libiër die de aanslag boven het Schotse Lockerbie heeft gepleegd ligt volgens CNN op sterven. Een verslaggever van de nieuwszender vond de terrorist Al-Megrahi in Tripoli. De journalist mocht na 15 minuten voor de deur te hebben gestaan naar binnen, waar hij Al-Megrahi in een bed aan het zuurstof zag liggen. Familieleden zeiden dat hij niet meer eet. Al-Megrahi zat tot twee jaar geleden vast in Groot-Brittannië voor de aanslag op een vliegtuig boven Lockerbie. Daar kwamen in 1988 270 mensen om het leven. In augustus 2009 mocht Al-Megrahi terug naar Libië, omdat hij nog maar een paar maanden te leven zou hebben.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 When my back's against the wall I can I can feel it Feel it I'm the world's greatest oh, I'm that star up in the star sky. In the sky. I'm not to be found Oh yes I am face against the wall. I can feel I'm the world's greatest. I saw the blinding. I'm that star up in the sky. I'm that mountain peak. I'm the pot of gold. the end of the rainbow. I'm the world's greatest. And fame was right there.